Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Washington zijn bij een protest tegen kandidaatrechter Brett Kavanaugh... meer dan 300 mensen opgepakt. Toen ze gingen zitten in een kantoor van de Senaat... en weigerden te vertrekken, werden ze aangehouden. Kavanaugh wordt beschuldigd van seksueel wangedrag in zijn studententijd. Zijn benoeming tot rechter kwam gisteren een stap dichterbij. Volgens republikeinse senatoren is er in het FBI-onderzoek niets belastends gevonden... Twee van de drie republikeinen die nog twijfelden... zouden nu bereid zijn voor Kavanaugh te stemmen. De directeur van de MIVD staat achter zijn besluit om de opgepakte Russische hackers niet te arresteren, maar zo snel mogelijk het land uit te zetten. De vier Russen werden in april het land uitgezet nadat de inlichtingendienst MIVD hun hackoperatie bij de OPCW had verstoord. Volgens generaal Eigelsheim hoort dit bij de manier waarop dit soort operaties gaan, zei hij in Nieuwsuur. Rusland legt de beschuldigingen naast zich neer... en heeft Nederland in een officiële verklaring gewaarschuwd... voor een ernstige beschadiging van de onderlinge relatie. Sportmerk Nike zegt ernstig verontrust te zijn over de verkrachtingszaak... waar Cristiano Ronaldo in verwikkeld is geraakt. De sponsor gaat de situatie nauwlettend volgen. Ronaldo is een van de belangrijkste gezichten van het sportmerk. De zaak draait om een Amerikaanse vrouw die zegt in 2009 door Ronaldo te zijn verkracht in een hotel... De voetballer zou haar 375.000 dollar hebben betaald om het stil te houden. Ronaldo ontkent de aantijgingen en zegt dat er sprake is van nepnieuws. De politie in Duitsland heeft actievoerders verboden om zaterdag te protesteren tegen de kap van een bos bij Hambach. Er zou een gevaar voor de publieke veiligheid zijn omdat de plek waar de betogers wilden verzamelen steeds moest worden veranderd. Verschillende grondeigenaren geven namelijk geen toestemming om, om op hun terrein te demonstreren. Een energiemaatschappij wil het bos kappen voor bruinkoolwinning...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 Alors, à votre demande répétée, encore une fois. c'est de retour. encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois.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 Yeah, yeah. I pay my, I pay my, I pay my money to the welfare line. I seen ya, I seen ya, I seen ya standing in long we can live in harmony. Yeah, yeah. I kinda, I kinda, I kinda like to be the president.